Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Gemeenten mogen geen jasjes of vestjes van motorclubs verbieden. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten na een uitspraak van de Hoge Raad. Veel gemeenten hebben in hun plaatselijke verordening staan dat logo's van verboden organisaties, zoals motorclubs, niet mogen. Maar de Hoge Raad oordeelde onlangs dat dat in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Ruim 200 gemeentes die zo'n verbod hanteren, moeten dat nu schrappen. In Amerika zijn drie mannen veroordeeld tot levenslang voor de moord op Amo Arbery. De mannen zagen de zwarte man in februari 2020 joggen in een voornamelijk witte wijk. Zonder aanleiding grepen de drie witte mannen, een vader, zijn zoon en hun buurman, naar hun wapens en zetten in een pick-up truck de achtervolging in. Daarna schoten ze hem van dichtbij neer. De kans op code zwart is door Omicron iets kleiner geworden. Dat zei klinisch epidemioloog Olaf Dekkers vanavond in Nieuwsuur. Volgens hem bewijst Omicron zich steeds duidelijker als minder ziekmakend. En lijkt de IC voorlopig niet vol te lopen. Verder zei Dekkers dat hij denkt dat Nederland met twee maanden uit de ellende van Omicron is. Een opmerkelijke vondst langs het Valkenburgse meer bij Leiden, meldt Omroep West. In het gras vond de politie vanochtend 27 emmers met daarin vermoedelijk drugsafval. De agenten vertrouwden het niet en schakelden de brandweer in voor nader onderzoek en de inhoud bleek een stuk onschuldiger. In de emmers zat namelijk gistend oliebollenbeslag. Wie de emmers daar heeft achtergelaten is vooralsnog onbekend. En dan het weer. Lokaal kan het glad zijn door een winterse bui. In bijna het hele land geldt daarom code geel. Morgen eerst droog, maar later op de dag op steeds meer plekken regen. De middagtemperatuur wordt ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. It's my life. It's my life. It's my life, my world. It's my life. It's my life, my world. It's my life. It's my life, my world. It's my life.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 again. This time I I I I'll I'll I know, know, know, there's no looking back. It's all in the The The the past. let let let you you you You you you you you you. go, go, go. go, go, go.